een Klomp met het NOS-journaal. In bedrijven het gaat is dus niet bekendgemaakt. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zijn er in België huiszoekingen geweest bij acht bedrijven. Het zou gaan om desinfecteerbedrijven die het giftige antiluizenmiddel fipronil gebruikten. Er zou ook een inval zijn geweest bij een veearts. De Eindhovense terreurverdachte Lieke S. hoeft niet de cel in, tot in oktober haar rechtszaak begint. Van de rechtbank in Den Bosch moet ze een enkelband dragen en zich geregeld melden bij de reclassering. En ook mag ze geen contact hebben met mensen die op de nationale terroristenlijst staan. Lieke S. is bekeerd tot de islam. Ze werd in december opgepakt bij de Bulgaars-Turkse grens. Ze zou zich in Syrië willen aansluiten bij terreurbeweging IS. Voor de tweede keer in 24 uur zijn voor de kust van Jemen migranten door smokkelaars in zee gegooid. 180 mensen uit Somalië en Ethiopië werden het water ingeduwd. Bij de eerste groep ging het om 150 mensen. Volgens de VN kwamen toen zeker vijf mensen om het leven en worden nog vijftig vermist. De migranten zijn vooral jongens tussen de 16 en 18 jaar. De Somaliërs en Ethiopiërs wagen de oversteek naar Jemen... om vanuit daar door te reizen naar de rijke golfstaten. Door een flinke hagelbui bij het Gardameer in Italië... hebben tientallen Nederlandse vakantiegangers schade opgelopen. Bij de alarmcentrale van de ANWB zijn sinds het noodweer van woensdagavond... zo'n 40 meldingen binnengekomen. Veel meldingen gaan over kapotte ruiten van auto's en caravans. Kampeerders bij de plaats Bardolino aan het Gardameer stuurden foto's van hagelstenen zo groot als golfballen. Het weer, een aantal buien, maar ook zon. In het zuidoosten kan het nog lang doorregenen. tot ongeveer 20 graden. Morgen in het oosten regen, aan de westkust meer zon en een graad of 19. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...